Het is een Pools-Canadese man. Hij zou begin dit jaar de heftige teksten op het museum hebben geprojecteerd en dat hebben gefilmd. Er zou ook een foto van zijn waar de man op staat, maar zijn advocaat zegt dat het hem niet is. Als ik moet afgaan op die foto, dan zie ik die gelijk in ieder geval niet ben dus van mening dat niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat mijn cliënt zelf als feitelijk pleger de tekst op het Frankhuis heeft geprojecteerd. Hij wil dat de Poolse Canadees wordt vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie eist 17 jaar cel tegen een man die opdracht gaf voor een reeks explosies vorig jaar in Rotterdam. De man zou opdracht hebben gegeven voor zes aanslagen op woningen en bedrijfspanden van criminele tegenstanders. Eén man raakte daarbij zwaar gewond. De geweldsgolf zou het gevolg zijn geweest van de diefstal van een grote partij cocaïne. Er is weer een Nobelprijswinnaar bekendgemaakt, die voor de literatuur. Nobelprijs in literatuur, år 2023 tilldelas de norske författaren Jon Fosse. Ja, Jon Fosse, dat is een Noor die al 40 jaar lang romans, kinderboeken en toneelstukken schrijft. Buiten Noorwegen kennen mensen vooral zijn toneelstukken. Hij is een van de meest opgevoerde toneelschrijvers ter wereld. Hij krijgt de Nobelprijs in december. Er zit ook een geldprijs aan vast van bijna een miljoen euro. En door Bedem en Winsum rijdt sinds een maand dagelijks meerdere keren een buurtbus. Alleen zit er niemand in. Misschien ook niet zo gek, want er staan nergens bushokjes of bordjes. Een verslaggever van RTV Noord wachtte tot er zo'n buurtbus voorbij kwam en vroeg hoe het zit. Hoi, dit is de bushalte? Ja, klopt. Maar er staat nergens hier een, eh, een bushalte. Nee, klopt. Eh, dat eh, ligt bij Q-bus. Die zijn te laat geweest met de halteborden plaatsen. Maar betekent dat nu ook dat er dus nu telkens niemand bij de halte staat? Ja, dat klopt wel. Ja, het kan nog weken duren voor de haltepaden er staan. Het weer, wolken en regen in het noorden ook nog eens.